Meijer met het NOS-journaal. De rellen van gisteren in Den Haag waren een uiting van politiek geweld. Dat zei D66-leider Jetten in het tv-programma Buitenhof. Hij is het niet eens met beweringen dat hooligans een onschuldige demonstratie kaapten. Tijdens de demonstratie werden prinsenvlaggen getoond. Een symbool dat tegenwoordig door extreem rechts en vroeger door de NSB werd gebruikt. En ook werden er antisemitische leuzen geroepen en werd de Hitlergroet gebracht... Bij het D66-partijkantoor werden ramen ingegooid. Volgens Jetten gebruikten de relschoppers woorden die ook in de Tweede Kamer worden gebruikt... door onder meer PVV-leider Wilders. De operaties in het Groene Hartziekenhuis in Gouda worden morgen hervat. Omdat er fruitvliegjes in de operatiekamer zaten... werden vrijdag 40 geplande operaties geannuleerd. De afgelopen dagen is alles grondig schoongemaakt... en vandaag zijn er geen vliegjes meer gezien. Waarschijnlijk kwamen de insecten op de fruitresten af... die in een ruimte naast de operatieruimtes waren achtergelaten. Fruitvliegers vergroten het risico op wondinfecties. In Lelystad is gisteren een slang gevonden. Het is een zogeheten rattenslang die niet gevaarlijk is, meldt Omroep Flevoland. Het is de derde keer in een paar maanden tijd dat in dezelfde omgeving een rattenslang is gevonden. Vrijwilligers van Stichting Dierennoodhulp Flevoland denken dat de dieren gedumpt zijn. Slangen horen niet thuis in de natuur en als ze zouden zijn ontsnapt... zouden de eigenaren zich volgens de stichting wel hebben gemeld. En dat is niet gebeurd. De Nederlandse vrouwen hebben het brons gepakt op de 4x400 meter estafette op de WK Atletiek in Tokio. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol kwamen niet in de buurt van Amerika en Jamaica, die eerste en tweede werden. Het weer, zon, wolken en een enkele bui.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 in. But it's your love that thrills me to no end. I've got van Zandvoort. Dit is ZFM. all this time now, ain't it clear? I've been waiting just for you. vanuit Zandvoort. ZFM.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 do, oh no I'll take you places you never thought you'd go